Uur. Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Twee campagnefilmpjes van Forum voor Democratie die geplaatst zijn tijdens de verkiezingen... zijn volgens het Openbaar Ministerie strafbaar. De video's gaan over de spreidingswet en over transgenders en non-binaire personen. Forumleider Baudet werd vandaag verhoord door de politie vanwege de filmpjes. En vlak daarvoor nam hij nog een video op. Het zijn dingen waar wij politiek tegen strijden en ja, wij vinden dat dat woord in een democratie. En dat je daarvoor vervolgd zou kunnen gaan worden is potsierlijk, is krankzinnig en past niet in een vrije samenleving. Dus wij gaan samen ten strijde tegen deze aanklacht. Het OM vindt dat de video's aanzetten tot haat tegen asielzoekers en LHBTIQ-plussers. De Wereldgezondheidsorganisatie wil meer poliovaccinaties naar Gaza sturen. Een tweede vaccinatie is nodig voor een volledige bescherming tegen de ziekte. Bij de eerste vaccinatieronde kregen 560.000 kinderen een prik. De WHO heeft Israël gevraagd om een korte lokale gevechtspauze. Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram... mag niet zomaar persoonlijke info verzamelen voor gerichte advertenties... heeft de hoogste Europese rechter besloten. De zaak was aangespannen door een man uit Oostenrijk. Hij kreeg op Facebook reclames te zien die gericht waren op homo's... terwijl hij op zijn profiel daar niets over had gedeeld. Had hij wel gedaan op een openbaar forum... en omdat Facebook je overal online volgt... had het ook die gegevens opgeslagen. Dat mag dus niet. En hartelijk dierendag. Vandaag zitten een hoop baasjes hun hun huisdier in het zonnetje. Maar niet iedereen heeft geld voor een extra tractatie. Sommigen hebben zelfs moeite om een dier elke dag eten te geven. Om die mensen een handje te helpen zijn er speciale dierenvoedselbanken. Deze man kan niet zonder. Is bijna niet te doen meer wat alles tegenwoordig kost. Ik ben zo opgevoed met een hond en ik heb haar ook al vanaf pup. En de hond weg doen? Nee, eh, ik heb haar ook voor mij uh, eh, psychisch. Eh, dat, zij ondersteunt mij psychisch ook. Dus ja, dat, dat is geen optie. Een hond wegdoen. Dat Als ik, ik haar kwijtraak, dan ga ik zelf behoorlijk hard achteruit. Er zijn inmiddels zo'n 40 dierenvoedselbanken in ons land. Het weer dan, veel zon vanmiddag en een graad of 16. Vanavond en vannacht koud en het kan zelfs gaan vriezen. Morgen opnieuw zonnig en ook weer 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan niet bijzonder veel files in Noord-Holland... en de meeste files die er staan veroorzaken zo'n 5 minuten extra reistijd. Je hebt wel bijna 10 minuten oponthoud op de A7 van Zaanstad naar Horen bij Purmerend... en op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Roelofarensveen. Verder rijdt het langzaam op de N207 van Hillegom naar Alfa aan de Rijn... tussen Leimuiden en Wouwbrugge. Vertraging is daar bijna een kwartier. Dat komt door de nasleep van een ongeluk...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 om kinderen in Gaza een tweede vaccinatie tegen polio te geven. Dat zou vanaf 14 oktober moeten gebeuren. Zo'n tweede vaccinatie is nodig voor een volledige bescherming tegen de ziekte. In Spanje is een piloot van een F-18 omgekomen toen zijn toestel neerstortte. Dat gebeurde in de buurt van de stad Teruel in Aragon. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft bij het Masters toernooi in Shanghai niet de derde ronde gehaald. Tellen Griekspoor zit er nog wel in. Hij speelt morgen in de tweede ronde tegen de Australiër Jordan Thompson.